7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur bijna 4500 mensen overleden aan het coronavirus. Bijna 2000 meer dan een dag ervoor. Sinds kort rekent het land ook overlijdens mee die vermoedelijk het gevolg zijn van het virus. President Trump presenteerde afgelopen nacht richtlijnen om de coronamaatregelen geleidelijk te versoepelen. Hij wil dat staten daar pas mee beginnen als de verspreiding daar twee weken lang terugloopt. Trump adviseert de maatregelen in drie fases te versoepelen. In de eerste fase kunnen restaurants, stadions en gebedshuizen onder voorwaarden weer open. Scholen blijven dan nog dicht. In China wordt gemeld dat voor het eerst in decennia de economie is gekrompen. In het eerste kwartaal was er door het coronavirus een krimp van 6,8 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De stad Wuhan, waar het virus uitbrak, heeft het dodental met 50% naar boven bijgesteld. Naar 3869. Dat komt doordat nu ook mensen zijn meegerekend die thuis zijn overleden. Facebook gaat gebruikers een seintje geven als ze in contact zijn gekomen met nepnieuws over het coronavirus. Als ze bijvoorbeeld onzinberichten over het virus hebben geliked of gedeeld, kunnen ze een melding krijgen. Daarin worden gebruikers doorverwezen naar een site van de Wereldgezondheidsorganisatie waar nepnieuws over corona wordt ontkracht. Facebook hoopt dat zo de stroom onzinberichten afneemt. In het Brabantse Lierop is een varkenstal afgebrand. De duizend varkens die binnen waren hebben het niet overleefd. Brand begon rond middernacht en al snel was duidelijk dat de stal niet meer te redden was. Rond vier uur was de brand in Lierop onder controle. Over de oorzaak is niets bekend. Het weer eerst zonnig, vanmiddag vooral in het zuiden meer bewolking. Blijft overdag vrijwel zeker droog. 13 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Het weekend wordt ook zonnig en warm. Alleen morgen in het zuiden opnieuw kans op een bui.